Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Komende dinsdag hoef je niet te proberen om aangifte te doen. Alle politiebureaus gaan dan dicht uit protest. Politievakbonden zijn boos omdat er nog steeds geen deal is over een nieuwe regeling om vervroegd met pensioen te kunnen. Ja, de huidige regeling loopt af en veel agenten willen snel een nieuwe omdat ze het werk veel te zwaar vinden. De politievakbond vertelt wat je er dinsdag verder van kunt merken. De gemaakte afspraken voor die dag worden geannuleerd en verzet naar een andere datum. En wij hopen natuurlijk dat de burger begrijpt waarom politiemensen in actie zijn. Ze willen namelijk op een gezonde manier tijdig kunnen stoppen met zwaar politiewerk. En het moet ook betaalbaar blijven. En daar is die regeling vervroegd uittreden voor nodig. En moeten de afspraken rondkomen. Ja, agenten zelf leggen dinsdag niet het werk neer. En het noodnummer 112 blijft ook gewoon bereikbaar. Rusland heeft een Fransman aangeklaagd voor spionage. De Franse hulpverlener werd gisteren opgepakt. Rusland denkt dat hij allerlei militaire informatie heeft verzameld. Frankrijk noemt die beschuldiging onzin. Men zegt dat de Fransman op geen enkele manier voor de Franse staat werkt. Volgens president Macron heeft de arrestatie te maken met de toegenomen spanningen tussen Frankrijk en Rusland. Vitesse heeft weer een nieuw plan om geld in te zamelen. De club zit in dikke financiële problemen en die moeten over 10 dagen zijn opgelost. Want anders kunnen ze hun profvoetballicentie kwijtraken. En nu kunnen bedrijven uit de buurt aandelen kopen. En Vitesse hoopt dat ze daarmee 5 miljoen binnen kunnen harken. En daar is nu 1 miljoen van binnen. En dan nog dit. Een studentenhuis in Delft blaast vandaag 100 kaarsjes uit. Ja, het begon nooit als een studentenhuis voor mannen. Maar al tientallen jaren wonen er nu alleen nog maar studenten. En ze zijn er met veertienden en het is er nooit saai. Je valt met je neus in de boter met veertien dames die allemaal best wel een, eh, een grote mond hebben. En grote gezelligheid. En nou, ja, je komt natuurlijk echt in een pand waar u tegen zegt. Ja, een grote tuin eigenlijk. Dus met lekkere zithoekjes. Ja, in de zomer kan je hier gewoon tot heel laat met elkaar chillen. En, eh, er komt nu geen man meer in eigenlijk. Nee, nee, nee. Tenzij het voor een ja, ze hebben er ook een boek over geschreven over een 100-jarig lustrum. En de burgemeester van Delft krijgt er vanmiddag al eentje in zijn handen gedrukt. Het weer dan nog in het noorden en het oosten trekken er wat buitjes over. Straks droogt het overal op en komt de zon nog even door. En vanavond trekt het opnieuw verder dicht. Is er nog kans op een bui bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan files door werkzaamheden. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je bijna 10 minuten vertraging bij Purmerend.